Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Overal in het land zijn al bolletjes rood gekleurd. Je kunt vandaag twee stembiljetten invullen. één voor de Provinciale Staten. Het gaat om wie het er voor het zeggen krijgt in je provincie. En de waterschappen, die gaan over natuur en water. Politieke junkies kunnen vanavond de popcorn erbij pakken... want het wordt razendspannend als je naar de nieuwste peilingen kijkt... vertelt politiek verslaggever Wilke Boom. Er is sprake van een driestrijd tussen de, de VVD... tussen nieuwkomer BBB en tussen de combinatie van PvdA en GroenLinks. En in het laatste landelijke gemiddelde van speciale peilingen van eh, Ipsos en van eh, INO Research... komt de partij van Caroline van der Plas op ruim 15% van de stemmen uit... en de VVD op bijna 13%. En PvdA en GroenLinks komen samen op 17 Ja, is afwachten dus. Stemmen komt tot 9 uur vanavond, niet veel later. Daarna horen we ook de eerste voorlopige uitslagen gaat niet helemaal lekker in Argentinië. Er valt geen spatje regen. En dus heeft het land te maken met de droogste periode in 60 jaar tijd. het is een enorme klap voor de economie. Vooral voor eh, de soja en de mais. Dat zijn de belangrijkste e- exportproducten van Argentinië. En er zijn nu een aantal oogsten al mislukt. En dat betekent dat het land dus eigenlijk veel minder geld binnenkrijgt van die export. Het land zit al flink in de problemen, bijvoorbeeld door de inflatie. Het leven is meer dan twee keer zo duur als een jaar geleden. Data. In Amsterdam is brand uitgebroken na een ramkraak op een restaurant. Volgens AT5 is er veel schade aan het gebouw. Op de beelden is ook te zien dat de auto, die een deel van de wand eruit heeft gereden... zelf in vlammen is opgegaan. Je kunt je Insta weer vullen met plaatjes van de verboden stad en de Chinese muur. Na drie jaar krijgen buitenlandse toeristen weer een visa voor China. Het land ging na het begin van de coronapandemie helemaal op slot. Zakenreisjes en familiebezoeken mochten sinds begin dit jaar alweer. Dan nog het weer. Vanmorgen een aantal buien. In de loop van de dag zien we meer zon. Maar ook nog af en toe wat regen. Het is tussen de 7 en 9 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het wat drukker geworden op de weg. Er staat zo'n 70 kilometer file. De meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Een ongeluk nu op de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Bij de Leidse Rijntunnel is de linkerrijstrook dicht. Vanaf Breukelen 4 kilometer met 20 minuten op Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen de knopende De Hoek en de Nieuwe Meer ongeveer een kwartier. Op de A9 maar Amstelveen bij het knopende Rotterpolderplein ruim 10 minuten vertraging.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 And you can't change that. No, no. There's nothing you can do or say. I thought about this for many a day. And my mind's made up to feel this way. And you can't change that. Cause you're the only one.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 Ziet om mijn oogleden de eeuwige gezichten. En ik heb gezocht naar een motief om ze te haten. Maar al dat stukjes is heb ik zelf aangericht. Ben dankbaar voor mijn leven, ook wel voor mijn dood. En ik dank er voor wat lukt en mezelf voor het gekloot. En ik dank er voor het eten, dank u voor de pijn. Ook al is het niet tevreden is dat glas te klein. Dank er voor mijn toekomst, roebel en bevlekt. Dank voor een systeem dat aan alle kanten lekt. Ik dank u wel, ik dank u echt. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen okay, dat je niet bij de was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik was Zou ik laten zien dat ik trots was Zo kees dat je niet bij de rest was Ik zou het laten weten als ik echt was, echt was Ik zou willen dat ik even kon ontsnappen Maar verlichting blijkt altijd van korte duur Er wordt al jaren niet gelachen om mijn grappen al jaren met mijn rug tegen de muur Ik ben dankbaar, maar ook eenzaam Ben je daar eenzaam in de hemel? Je kan best een keertje meegaan als je wil als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was.